Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Amnesty International vindt dat de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad... hun vetorecht moeten opgeven als er moet worden gestemd over genocide... en andere ernstige wreedheden. Dat geeft de Raad meer armslag om burgers te beschermen. Staat in het jaarboek 2015 van Amnesty. De organisatie vindt dat de Veiligheidsraad gefaald heeft in Syrië, Irak, Oekraïne, Israël en de Gazastrook. In het verslag blikt Amnesty zowel terug als vooruit. Gevreesd wordt voor meer wereldwijd geweld en grotere vluchtelingenstromen. In het bijzonder is Amnesty bezorgd over de opkomst van IS, Boko Haram en Al-Shabaab. President Obama heeft zijn veto uitgesproken tegen een wet die de aanleg van een oliepijpleiding tussen de VS en Canada mogelijk maakt. Het is de derde keer dat de president gebruik maakt van zijn vetorecht. De aanleg van de olieleiding is omstreden, milieugroepen zijn er tegen... en het Amerikaanse congres probeert er al ruim vijf jaar een besluit over te nemen. Veto betekent niet automatisch dat de plannen in de prullenbak verdwijnen. Als het congres in beide kamers een tweederde meerderheid weet te krijgen... kan het veto ongedaan worden gemaakt. Zo'n 24.000 declaraties van mensen met een persoonsgebonden budget zijn nog niet uitbetaald. Wel is het aantal nog uit te keren declaraties stabiel, schrijft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. Volgens Van Rijn wordt 99% van de declaraties binnen de afgesproken 10 dagen overgemaakt. Bij de resterende 1% zijn mensen bijvoorbeeld vergeten hun rekeningnummer in te vullen. De SP en het CDA zijn kritisch. De partijen vinden een wachtrij van 24.000 te veel. En de berichten van Van Rijn zijn volgens die partijen moeilijk te rijmen met de negatieve verhalen die nog steeds uit het land komen. Van Rijn had al beloofd dat hij de vernieuwingen rond het PGB laat onderzoeken. Voor de zomer moet dat onderzoek klaar zijn. Het weer, hier en daar nog een bui, maar ook opklaringen. Later vannacht opnieuw regen. Komende ochtend bewolkt met buien en met mogelijk natte sneeuw.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 Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him and set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. take around and teacher. right. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never will. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free.